Dielke Teerstra met het NOS-journaal. Voormalig paroolhoofdzoon heeft dat bekendgemaakt aan het ANP. Gortzak was zeven jaar lang hoofdredacteur van het Parool. En hij was ook actief binnen de PvdA. Wouter Gortzak was de zoon van de communistische leider Henk Gortzak. Zelf was hij ook enige jaren lid van de Communistische Partij Nederland. Maar hij koos later voor de PvdA. Voor die partij zat hij van 1998 tot 2002 in de Tweede Kamer. Wouter Gortzak was 83 jaar. SBS komt met een nieuwe televisiezender. Begin volgend jaar lanceert het bedrijf SBS 9, een zender met een vrouwelijk profiel die vooral films en series gaat uitzenden. Er zijn geen plannen om programma's speciaal voor de zender te gaan maken. De SBS-groep heeft nu drie zenders, SBS 6, Net 5 en Veronica. Volgens programmadirecteur Van Westerlo komt SBS 9 bij alle kabelmaatschappijen in het basispakket. Minister Schippers wil dat landen meer gaan samenwerken op het gebied van antibioticaresistentie. Op een gezondheidstop in het Witte Huis zei de minister dat die resistentie een grote bedreiging vormt. Op de top in Washington waren vertegenwoordigers van meer dan 40 landen bij elkaar. Ook president Obama was erbij. Ze spraken vooral over de ebola-uitbraak in West-Afrika, die al ruim 3000 levens heeft geëist. Ook is een vijfjarenplan opgesteld waarmee infectieziekten wereldwijd moeten worden bestreden en voorkomen. Marianne Vos is ontroond als wereldkampioen op de weg. Ze reed op het WK-parcours in Spanje in een kopgroepje van vier... dat vlak voor de finish werd ingelopen door een grotere groep. In de sprint was Vos kansloos en ze eindigde als tiende. Het goud was voor de Française Prevot. De afgelopen twee jaar was Vos winnaar van de WK-wegwedstrijd. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar komt ook al wat sluierbewolking voor. Daarna hier en daar nevel en een enkele mistbank. Morgen is het opnieuw zonnig en nog iets warmer dan vandaag.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 En vandaag weer de 25e juli van 2014. De 40 platen in deze lijst zijn onderverdeeld in vier eh, ja, soorten. Eén soort, dat zijn de stijgers, dat zijn er 22. De andere zijn de zittenblijvers, dat is er eentje. 14 dalers en drie nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat drie natuurlijk de lijst uh, verdwenen Beyoncé, JC, Drunk in Love na 12 weken. Hello Black, The Man ook na 12 weken. een weekje korter de soundtrack van Orbit Hobbit, Ed Sheeran, I See Fire. 11 weken stond hij erin. snelste stijger deze week is voor Jason Derulo. Wiggle gaat er 10 omhoog. snelste daler, de mannen van Coldplay, Magic zak er 13. Onlangs genoteerde, dat is U2 Invisible. Staat er ondertussen 14 weken in, zak van 36 naar plekje nummer 40. En aangezien hij helemaal onderaan staat, slaan we hem vandaag even over. Eén plekje hoger vinden we de band die in 2002 is opgericht door Shaq Vlickens en Ryan Taylor. Het tweetal kreeg versterking van Eddie Fisher, Brew Brown en Brent Cassell.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 I never want een plekje omhoog van 38 naar 37 cent. Smith and The Money on My Mind. 36 is nieuw binnen. En afkomstig van het tweede studioalbum van Ed Sheeran. En dat heet A Multiply. Het liedje gaat over liefde. En verschillende media speculeert ook over welke dame dit liedje zou gaan. Maar waarom over een dame en waarom niet gewoon over het nummer praten? Aldus Ed Sheeran. Zijn nieuwe single Don't komt deze week binnen op nummer 36 in de lijst van Europa.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 Van 35 naar 33, Sigma en Nobody to Love. Voor 32 hebben we weer een nieuwe binnenkomen. Deze keer van Coldplay, A Sky Full of Stars. En dan kregen ze de hulp van Avicii. En Avicii zegt ook dat hij ergens een stukje eh, piano mocht spelen. En waar dat precies zit in de plaat, dat hebben ze geheim gehouden. Maar misschien hoor je het voorbij komen en denk je... hey, dat stukje is gemaakt door Avicii. The Sky Full of Stars nummer 32 deze week. Straks nummer 31 in handen van Sam, Sam Smith. Stay with me. Sam Smith. Eén minuut over de klok van half vier, vrijdagmiddag. Tijd voor het eerste overzicht. Onderaan de lijst U2, Invincible. One Republic, Love Runs Out op nummer 39, nieuw binnen. 38, Shakira, Rihanna, Can't Remember To Forget You. En Sam Smith, Money On My Mind. In de 11 week een plekje weer omhoog van 38 naar 37. 36 vrijgemaakt voor Ed Sheeran en Don't. Room 5, Lucky Strike zat van 26 naar 35. Van 37 naar 34, Nicky Romero samen met Anouk en The Feet Underground. Sigma Nobody to Love ging van 35 naar 33. En Coldplay kwam nieuw binnen in de lijst A Sky Full of Stars op nummer 32. 32 vorige week, 31 deze week. Sam Smith en Stay With Me. dit is nummer 30 van deze week. Vorige week binnengekomen op 33. Clean Bandit en Sherna Bass. Extraordinary. Deze week dus op nummertje 30. Straks op 29, Nico en Vince, Am I Wrong? make nummer 26 zijn ze deze week. The Common Linnets en Calm After the Storm. In de vijfde week omhoog van 29 naar 26. 27 Katy Perry, Dark Horse. 28 B.O.B. en John Doe. En op 29 hoorde je Nico en Vince, Am I Wrong? Deze plaat is van Jason Mraz. Maak even een stapje naar voren.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 Deze week voor eh, DJ Snake en Lil Jon. Turn down for what? Brengt ons weer eh, halverwege de lijst. 10 minuten voor de klok van vieren. tijd om nog even achterom te gaan kijken. Dus op nummer 30, Clean Bandit. Extraordinary gaat drie plaatsen omhoog naar nummertje 30. Nummer 29 deze week voor Nico en Vince. Am I wrong? B.O.B. en John Doe zakken van 22 naar 28. Van 19 zak het naar 27, Katy Perry en Dark Horse. Van 29 naar 26, de Common Linnets en Calm After the Storm. American Artists, The Best Day of My Life... in hun tiende week van nummer 20 naar 25. James Blunt, Hard to Heart 11 weken in lijst van 18 zakken naar 24. Jason Mraz hoorde je voorbij komen... Hello You Beautiful Thing ging van 30 naar 23. DJ Snake en Lil Jon, Turn Down for What van 28 naar 22. En 21, 8 plaatsen verlies voor Clean Bandit en A Rather Be. Vorige week vrijdag was er uit respect voor de, de vlucht natuurlijk... de slachtoffers van de vlucht MH17 geen Euro Breakdown. En uiteindelijk heeft... Eh, de ben ik even <laughs> kwijt wie dat was. Een DJ van Veronica. Die heeft een hele mooie remix gemaakt van Dotan en Home. En aangezien die deze week op nummer 20 staan... vijf plaatsen winst hebben in de derde week... vind ik het wel respectvol om deze dan te draaien... Dotan Home dus in de speciale MH17 eh, Yesterday, versie. Malaysian Airlines flight MH17 took off from Amsterdam and was shot down over Ukraine near the Russian border. Nearly 300 innocent lives were taken. Uh, people said the plane kind of exploded in the air. Run past the rivers, run past all the light. And uh, everything rained down in bits and pieces. Feel it crashing and burning till it all collides. The plane itself, the people inside.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 The sound of the wind is whispering in your to my children home. How horrible must have been final moments of their lives. Did they lock hands with their loved ones? Did they hold their children close to their hearts? Did they look each other in the eyes one final time in a wordless goodbye? We will never know. Hear the voices surround us, hear them screaming out. People everywhere, they fell from the sky. We'll be crying for mercy, we'll be crying out loud. Blaming each other for the crash of a Malaysian airliner. Burn the bridges in our town till the point where we Look at those people. How oh, beautiful. As it all comes down, as it all comes down, as it all comes down, Een van de grootste vliegrappen uit de Nederlandse geschiedenis. Mr. Putin, Sends my children. und für die vielen Betroffenen. Und unsere Gedanken sind bei den Niederländern. There's family from us. Are we're in the plane. We lost them. We lost them. We lost them. We lost them. today, I want the Dutch people to know that we stand with you shoulder to shoulder. bezorgd. En ik was net op zoek naar de naam van, van wie had die mix ook weer gemaakt. Maar die is in handen van uh, van Stoet. Een vlucht om nooit te vergeten, hè? die MH17. Dotan en Home deze week dus op nummer 20.